Voor spoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een onderzoek van de NOS blijkt dat van de 31 gemeenten er zeker 8 geen vertrouwen hebben in berekeningen over overlast die de luchthaven laat uitvoeren. 12 gemeenten hebben nog wel vertrouwen in Schiphol. De berekeningen zijn belangrijk voor een besluit over de groei van Schiphol dat dit jaar wordt genomen. Bij nieuwe protesten in Iran zijn vannacht zeker negen doden gevallen. Volgens de Iraanse staatstelevisie komt het dodental van de demonstraties daarmee op zeker twintig. Gisteren is bij een betoging in een stad in het midden van het land een agent doodgeschoten, zegt de Iraanse politie. De protesten in Iran begonnen afgelopen donderdag. De artistiek leider van het prestigieuze New York City Ballet, Peter Martins, is opgestapt na beschuldigingen van seksueel misbruik. Een maand geleden was hij al op non-actief gezet bij de balletopleiding die aan het gezelschap verbonden is. Martins is 71 en werkt al 36 jaar voor de New York City Ballet. Aanleiding voor zijn vertrek is een anonieme brief waarin hij beschuldigd wordt van seksuele intimidatie en fysiek en verbaal wangedrag. Zuid-Korea wil volgende week met Noord-Korea praten over deelname van het noorden aan de Olympische Spelen. Die zijn volgende maand in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij overweegt sporters naar de Spelen te sturen. Hij noemde deelname van Noord-Korea een mooie mogelijkheid om de eenheid van het Koreaanse volk te tonen. Als het aan Zuid-Korea ligt, wordt volgende week dinsdag over de kwestie gesproken in het grensdorp Panmunjom. Dan nog het weer. Droog en af en toe zon. Vanmiddag meer bewolking en vanavond regen en veel wind. Het wordt 7 graden. Morgen is het onstuimig met regen- en onweersbuien. Af en toe zon en veel wind. Aan de noordkust kan het gaan stormen en het wordt 8 graden.